S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur. Marijke Ketel. Goedemorgen. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat het TUI lukt... om alle gestrande reizigers terug te halen uit het Midden-Oosten. Andere luchtvaartmaatschappijen gaan erbij helpen. De uitspraken zijn van de Duitse baas van TUI... maar ze gelden ook voor de Nederlandse activiteiten. Dat zegt TUI hier. Een tankbeurt wordt snel duurder door de oorlog in het Midden-Oosten... die de olieprijzen fors opjaagt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu meer dan 2,30 euro. Diesel kost daar ruim 2,15 euro. Bij veel andere pompen in dorpen en steden en de onbemande pompen van prijsvechters, daar betaal je wat minder. Experts slaan alarm over het frisdrankgebruik onder jongeren. Uit onderzoek door de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit... blijkt dat tieners gemiddeld bijna 10 glazen fris met suiker per week drinken. De helft komt zelfs aan 16 glazen, oftewel 90 suikerklontjes. En dat zorgt voor risico op overgewicht en diabetes. En op een middelbare school in Hengelo, Overijssel, wordt tegenwoordig Twentse les gegeven. Het moet de taal en cultuur van Twente beschermen. Nou, zo'n les klinkt dan zo. Vandaag hebben we de eerste les in Twents. En wat gaan we doen? Ik ga het een verlezen. lezen. Dus dit, je start de woordkus. In de Twents, het Engels en in het Duits. Eh, het lesmateriaal is gemaakt samen met cabaretier Herman Vinkers. Ah. Die ook veel te zien is in de filmpjes van het schoolvak. Die lessen zijn trouwens ook wel nodig, volgens deze leerling bij RTV Oost. Vriendinnen van mij kunnen het wel spreken en dan praten ze gewoon echt volledig Twents. En dan kijk ik ze aan van wat zeg je nou eigenlijk. De school hoopt dat Twents in de toekomst ook een examenvak wordt. Het weer dan. wordt een dag met maar weinig wind. Veel ruimte voor de zon. Aan zee wordt het 12 graden. In het zuiden wordt het 18 graden. Lekker, dankjewel. Heerlijk. En 62 vertragingen staan er nog op die snelwegen. Dit zijn de drie grootste problemen. De A4 Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar nog steeds door een ongeval een half uur vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Ook hetzelfde ongeval. Die is een stuk langer. 1 uur en 19 minuten. En ook diezelfde A4. Het is bingo daar. Amsterdam Den Haag bij Leidschendam. Door ook een ongeval. Parallelbaan is afgesloten. En dat komt door een eh, object. Staat hier. Een object. object, oké. Een half uur vertraging. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En Page Sensitive Toiletpapier. Pakken van 6 rollen. 2 plus 3 gratis. Jumbo. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je van Landschot Kempen Private Banking. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Dit, dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. ja! Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En hij is afgelopen zaterdag weer gevallen. Opstaan en weer vallen. Heerlijk. Ben jij de volgende winnaar? Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Plus. Ah, u zegt kunststof kozijnen. Oké, ik reken het even voor u uit. Drie dagen montage. Of vier. <laughs> Stel kozijntjes erbij, het binnen. Oh ja, in jullie. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van 499,99 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Kozijnen vervangen kan eenvoudiger. En ook nog voordeliger. over.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het Afas Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl slash woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Gerard Ekdom. Dit is Veronica. Rondje van de zaak. social media. This is the rhythm of the night. En dat is Is This a Reebok of a Nike? Al 20 jaar. Echt al 20. Ja, we weten het of the Night. En daarvoor eh, de man die gisteren 64 kaars heeft uitgeblazen. Want hij was gisteren gewoon jaar Ik heb gewoon gemist, joh. John Bon Jovi. Ik mag Bon zeggen. Living on a Prayer. Het is eh, dinsdag 3 maart 2026. Het rondje van de zaak is begonnen. En die is eh, vandaag in handen van Danielle Bosgaard. Fotografie. En je raadt het nooit wie we aan de lijn hebben. Danielle zelf. Goedemorgen. Ja, daar is ze. Goedemorgen. Daar zullen we het er hebben. Hallo, hallo. Ja. Goedemorgen. Ja. Eh, jij, fotografeert, dat lijkt me duidelijk, hè? Klopt, ja. En eh, wanneer is dit begonnen? Ehm, nou ja, eigenlijk als kind zijn al. Ehm, maar dat het echt professioneel is, dat is nu sinds een jaar of tien. En eh, nou, drie jaar geleden heb ik echt het roer omgegooid en ben ik het fulltime gaan doen. Heb ik mijn kantoorbaan opgezegd. En ja, nu ben ik alleen maar aan het fotograferen. En wat zul je gelukkig zijn? Ja, ja, dat is echt heel leuk. Doe wat je het liefste doet, dat is het allermooiste dat er bestaat. En wat fotografeer je dan het liefst als je dan toch een opdracht krijgt? Eh, ik vind bruiloften wel echt heel leuk om te doen. Dat, eh, het, seizoen begint, ja, het seizoen begint nu weer een beetje, hè, richting de zomer. Eh, en ja, dat is gewoon heel leuk om zo'n dag helemaal mee te lopen en vast te leggen. Ehm, maar ik vind ook gezinnen, kinderen heel leuk om te doen. Dus eigenlijk, eigenlijk alles. Ja, dus, eh, je, moet natuurlijk ook intens lelijke baby's moet je ook fotograferen. <laughs> ja, maar die, die, noem je nooit lelijk, hè? Wat lief kind, zeg! <laughs> Ja, heel lief. Heel goed, eh, Danielle. Nou, heel fijn dat je een mooi lijstje hebt samengesteld. Ben je ook helemaal zelf verantwoordelijk geweest voor de inhoud? Ja, ja, want eh, ja, ik, ik, ben alleen, dus eh, mijn collega's die, eh, die hebben ermee ingestemd. Ja. Maar even applaus hoor, dat heb je goed gedaan. Een uur lang jouw rondje van de zaak. En die, die gaan meteen, knallen we meteen door met Bruce Springsteen. Want er gaat niks boven Bruce Springsteen op een dinsdagochtend. Klopt. Eigenlijk ook niet op woensdagochtend, ook niet op donderdag, maakt punt. ja. Zo is het, Danielle. Geniet van je uur en ja, je hoeft je niet lens te zoeken... want de hele playlist ligt gewoon hier. Fijne dinsdag, hè? jullie ook. Tougher than the rest. Well, it's Saturday night. You're all dressed up in blue. I've been watching you a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out. Left somebody's heart in Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they wanna have some dance or some good. Fifty Shades of Grey. Ja, daar kan maar uit, Geboeid luisteren naar Ellie Golding, dat is duidelijk. Love me like you do daarvoor. Och, mooi om die weer te horen. Dat blijft een fantastische eh, eh, plaat van Bruce Springsteen. Het album Tunnel of Love, waarin hij eigenlijk een soort van... ja, eh, mislukt huwelijk van zich afschreef. Dat is heel belangrijk. Echt vrijings-LP's. Elk zichzelf respecterende artiest heeft erin gemaakt. En Gary Fondek niet, met de maakt Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest. Een rondje van de zaak bij hier Veronica met The Rolling Stones. I Can Get No Satisfaction. I Satisfaction. Wout, stap in! De Postcode Loterij hoorde van onze actie met Warchild en doet ook mee. Oh ja. Ja, zo kennen we ze. Let's go! Vanaf volgende week rijden we met onze bedmobiel langs alle postcodes van Nederland. Ja, want de Postcode Loterij stuurt ons op pad... om op zoek te gaan naar de mooiste aangedragen platen voor de Stop 520. Heb jij een mooie, positieve of vrolijke plaat aangedragen... met een goed verhaal erbij? Dan komen wij, de Bad Boys, graag bij je langs... om een goed gesprek met je te voeren. Meer info op radioveronica.nl Het is bij Plus weer tijd voor... Inslaan! alle Chocomel 1 plus 1 gratis. En Page toiletpapier, compleet schoon en sensitive, per pak 50% korting. We doen met je mee. Plus. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. de Veronica, verkeer. 23 vertragingen staan er nog momenteel, want dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade, 50 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam daar 19 minuten. En de A44 Wassenaar Amsterdam bij Voorhout. Kijk, zeg ik het weer goed hè. 22 minuten. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer daar eh, komt het uit, hè? Dat, eh, die film, Simple Mind. Veronica's rondje van de zaak. Don't you forget about me. En daarvoor Mr. Big, To Be With You. Rock Ballad. Heeft iemand die cd-serie nog? Die hadden we. Knuffelrock stond die ook op trouwens. To Be With You, allemaal uit het lijstje van vandaag. Het rondje van de zaak is eh, samengesteld. En daar heb ik een foto van. Van Danielle Bosgaard Photography. Zij heeft het samengesteld. En zij heeft deze er ook in staan. Dat is alweer bijna vergeten. Hoewel David Guetta bijna een plaat per uur maakt... als je een uur geslapen hebt, heb je er een nieuwe hit van hem gemist. Dit is samen met Usher, Without You, in het rondje van de zaak. I can't win, I can't I will never this without you, without you.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 daarvoor 15 jaar oud alweer. Het was 2011. Toen was het een monsterhit voor eh, David Guetta. Maar die heeft zoveel. Is bijna niet bij te houden. Met Usher samen Without You. Het rondje van de zaak. De lente is in volle gang. Zonnestralen zijn daar. En de Boys of Summer op de radio. Don Henley. Destination. Alphabet. Rondje van de zaak. En daarvoor de Boys of Spring. Ja, we moeten niet op de zaken lopen. Don Henley doet dat wel. De Boys of Summer in het rondje van de zaak. Is die alweer voorbij? Ja, vandaag heeft eh, Danielle Bosgaard fotografie dat samengesteld. Zij fotografeert het liefst bruiloften, maar ook hele mooie baby's en gezinnen. Applaus voor uh, Danielle. Goed gedaan. Als jij ook een rondje van de zaak wil samenstellen, dan kan dat heel makkelijk. Lever hem vooral even in via radioveronica.nl slash rondje van de zaak. Zo makkelijk kan het zijn en voor je PP aan de beurt. Zometeen, na 10 uur, is hier Marisa goud vanuit. Uh, eh, we doen er nog even eentje, even back to the 90s met Alunis. I got five on it, lekker hoor. Creep on in, on kind of road player. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them eat a free, you hella dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own the cheap. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango race straight had me. right, man. Stop at the light, man. My yesterday thing got me hung off the night train. You fade I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, oh, so we can roll big hot I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two though, cut the same old bucket. Foggy windows, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid. Up in smoke, yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the PSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed is all you need, kicking feet, cause we're bees. We need to have like a foo-foo. programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been A break in. Astounding. You should be a detective. Met Hero finds Stiffen, Donald Finn, and Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jong belegen goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl slash profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder blom. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voor Aldi. Een Plameco spanplafond doet wonderen. <laughs> voor de sfeer. Voor de akoestiek en is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Een spanplafond binnen één dag geïnstalleerd. Ga naar plameco.nl Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, 2 zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Broodje van de week? Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste